Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De deal tussen de EU en Turkije gaat niet op voor vluchtelingen die nu al in Europa zijn. Dat zegt de Turkse minister van EU-zaken. Turkije wil alleen vluchtelingen terugnemen die in Griekenland aankomen nadat de deal is ondertekend. Dat betekent dat er voorlopig geen oplossing is voor de duizenden vluchtelingen die nu nog ergens op de Balkanroute vastzitten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt of er een onderzoek moet komen naar kerncentrales. Vooral rond de Belgische kerncentrale in Doel is de afgelopen tijd veel te doen geweest. Volgens voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad maken vrij veel burgers en bestuurders zich zorgen. Wat voor de raad aanleiding is om te kijken of hun zorgen terecht zijn. Justitie heeft 18 jaar cel geëist in een moordzaak uit 1992. Een vrouw van 29 werd toen in haar woning in Rotterdam gewurgd met het snoer van haar wekkerradio. Volgens RTV Rijnmond heeft het Rotterdamse cold case team door nieuwe technieken DNA-materiaal van de Libanees Khaled D gevonden. Hij zit momenteel niet vast omdat Libanon hem niet wil uitleveren. Voormalig VVD-gemeenteraadslid Catalijne de Kruif uit Maarsen is veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Ze kreeg ook een werkstraf van 240 uur. Omdat ze al in voorarrest heeft gezeten, hoeft ze niet meer de gevangenis in. De Kruif krijgt de straf voor witwassen en valsheid in geschriften. De Europese Centrale Bank verlaagde de belangrijkste rente in de eurozone naar 0 Die stond op 0,05 de ECB hoopt zo de vraag naar goederen en diensten aan te jagen. Verder gaan banken meer boeterente betalen voor geld dat ze niet uitlenen. De ECB stond onder grote druk om aan de renteknoppen te draaien om de economie aan te zwengelen. Het weer, vanuit het noordoosten langzaam meer bewolking. Verder blijft het droog.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 Eerst smartlappen en zeemansliederen luidkoils meezingen. We maken er gewoon een gezellige avond van. Om 8 uur beginnen we met de keeltjes te smeren... en om half negen gaan de eerste toonladders gezongen worden. Vooraf een hapje eten? Uiteraard is dat mogelijk. De, onze avondkeuken is deze dag geopend. En zing mee met Gree. Dat is de toepasselijke naam van een nieuw koor dat ondanks in Zandvoort is opgericht. Het is een koor dat zich rond de Zandvoortse accordeoniste Berg heeft gevormd. En dat zich gaat leggen op het smartlappen en zeemansliederen genre. Het is de bedoeling dat de repetitieavond iedere tweede vrijdag van de maand... tussen 8 en half elf gehouden wordt. In een gezellige lunchroom rebel aan de Kerkplein. Er worden gewoon gezellige avonden waarin we ook nog gaan zingen. Testboekjes, zullen aanwezig zijn en het is helemaal gratis. Niets moet alles, en maar alles mag, verduikt Gray. Vrijdag 11 maart is de eerste repetitieavond van Rebel. Die gaan speciaal daar open blijft. Gree van den Berg kan nog niet melden wanneer de eerste, eerste uitvoering zal zijn. We wachten met spanning af. Please tell us why Geef om vrijheid. Elf collectanten gaan komende week in Zandvoort de straat op... voor Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie houdt van 13 tot en met 20 maart... voor de 14e maal een landelijke collecte. Amnesty International werkt heel, blijft helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte... maken het werk van Amnesty mogelijk. Dus krijgt u een collectant aan de deur Geef dan een bijdrage. Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say, Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever. I remember Elvis Presley. Lord, how I love to hear him sing. So I'll adore him just forever. For he's the one and only king. I remember Elvis Presley And he won't ever set me free Like he was singing Now or never He's just a golden memory Good luck charm is like songs. We need them ever. Again, again, I'll Tell me, dear, are you lonesome tonight? I remember Elvis Presley. for Elvis Presley, and he won't ever set me free. Like he was singing, now or never. He's just a golden memory, my dear friend. I won't forget you. I need you, I can hear you. for all the happiness you gave so many people all over the world during many, many years. <laughs> I remember the disc jockey was playing Jailhouse Rock when I had my first date with a beautiful girl. And since that evening, you've been my friend, Elvis. I remember Elvis Presley. Lord, how I love to hear him say So I'll adore him just forever. He's just a golden memory. Thema angst bij de Toon Hermans groep. Voor mensen die te maken hebben met kanker... wordt er elke tweede vrijdag in de maand in Pluspunt een speciale ochtend georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld... over alles rond deze ingrijpende ziekte... en is net zoals elders in het land in de Toon Hermanshuizen... als erg steunend ervaren. De eerstvolgende ochtend is vrijdag 11 maart... met als thema angst. Een oncologieverpleegkundige is bij de bijeenkomst aanwezig... om de groep te begeleiden... Iedereen is welkom, vanaf half elf tot twaalf uur... in de Theo Hilberszaal van Steunpunt Ook in Zandvoort.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 Lekker een avondje uit met vriendinnen, bijkletsen, filmpje pakken, nog meer bijkletsen... hapje erbij en natuurlijk een drankje, want anders is het feest niet compleet. En omdat de Ladies Night is, ook nog een tasje vol verrassingen. De films in de Ladies Night zijn wisselend van thema... van romantische komedie tot musical tot tranentrekker. Laat je dus verrassen. En deze maal Rokjesavond. Op Rokjesdag gaat een ensemble van zingers op zoek naar de waarde. Maar hoe vind je die nu? Na het bij Topsport is. Workaholic Marijke en haar beste vriendin Danielle besluiten zich in te schrijven voor Love Bites. Een speciale kookworkshop voor singles. Ook de knappe student Rens heeft zich aangemeld. Hij wil zoveel mogelijk dates scoren. Iets wat de onhandige dierenverzorgster Edwin nog nooit is gelukt. Iris is net verloofd, maar bereid om haar huwelijk op het spel te zetten voor één laatste flirt. Wanneer de beste vriendinnen Marijke en Danielle tijdens een workshop ruzie krijgen om één man, lijkt de avond ontsporen. Maar er blijkt wel degelijk zoiets te bestaan als echte liefde, zoals Rens. Je moet er alleen voor openstaan. Kaarten zijn te koop voor 13,50 per persoon aan de kassa van Circus Zandvoort online www.cinemacircuszandvoort.nl en zoals ik al zei, het is vanavond om half acht tot half elf. De kosten zijn 13,50. En Circus Zandvoort, Gasthuisplein, nummer 5. Telefoonnummer 023 5718 686. En de website is www.circuszandvoort.nl A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. to come along with me and put your mind at ease. Hey, less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in A little more bite, a little less bark, a little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, girl, it's getting late. You just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark, a little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart, baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Zie. Vanmiddag scheen de zon op veel plaatsen. Af en toe dreef er hoge bewolking voor de zon. In de tweede helft van de middag ging de zon in het noordoosten wat vaker schuil achter bewolking. Het bleef vooral droog en de temperatuur kwam vanmiddag in het midden en het zuiden tot maximaal 10 graden. In de dubbele cijfers uit het noorden. In het noorden bleef de temperatuur een paar graden achter. De oosten en de noordoostenwind is matig van kracht. Vanavond en vannacht komt in het noordoosten de meeste bewolking voor. Elders zijn er ook opklaringen. Het is een droge nacht, waarin wel een paar mistbanken kunnen ontstaan. In de kustgebieden daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. In de opklaringsgebieden in het binnenland kan het een graadje vriezen. Morgen kan de dag vooral in het noordoosten grijs beginnen... met mist of laaghangende bewolking. In de tweede helft van de ochtend brandt de zon... en de bewolking wist een beetje weg. De middag verloopt aardig met flinke perioden met zon. De oosten tot noordoostenwind is zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar 7 graden op de Wadden tot 10 graden in het zuiden. In het weekend houdt het droge weer aan. In de nacht en vroege ochtend kan lokale mistbank voorkomen, maar overdag laat de zon zich vaker zien. Af en toe trekken ook wat wolkenvelden voorbij. Een matige noordwestenwind voert frisse en droge lucht aan. Ondanks lichte vorsten in de nacht hoeven we de ruiten niet meer te krabben. Overdag wordt het, als de zon flink schijnt, 8 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden. Bij meer bewolking blijft de temperatuur iets achter. Ook de volgende week verandert er weinig. Aan een rustige en vrij zonnige voorjaarsweer. De nachten blijven fris met soms een graadje vorst. Overdag is het maximaal 10 graden. Ladies and gentlemen, you are now on the Commodore's night shift. shift, night shift, shift, shift. sing Marvin, Marvin, Marvin. He was a friend of mine. Thank you. And to sing a song. It's hard in every line. Everybody sing along with me. Sing Marvin, Marvin, sing Marvin. Sing of the joy and pain. He opened up our minds. And I still can hear him say, What did he say? He said, Talk to me, talk to me so you can see what's going on. Well, well, well, well, well, well. you are singing brown. I, well full of crowd. Mm -hmm. It's gonna be a long night. It's gonna be alright on the night shift, darling. You found another home. I know you're not alone on the night shift. Well, baby, you found another home. I know you're not alone on the night shift. seems like yesterday yeah. when we were working out. And I want you to know that jacket, jacket, whoa, whoa, you set the world on fire. fire, fire. You came and gifted us your love is do you say, it? We gotta make sure sweet boys have that soulful noise on the night shift, alright. Handjes om Zandvoort mooier te maken. Vooruitlopend om de structurele verbetering van de openbare ruimte van de boulevard... worden dit jaar een aantal maatregelen uitgeprobeerd. Nog voor de zomer plaatst de gemeente palmbomen en kiosken. Wordt er extra duin aangelegd en krijgt de muur van de Dolfirama... op het burgemeester van Venemaplein een opknapbeurt. In 2010 is deze blauwe muur, die vol hangt met kunstwerken van inwoners... van Zandvoort al aangepakt. Door de weersomstandigheden is de muur helaas misvrij geworden. De muur wordt eerst gewit en daarna worden er weerbestendige foto's geprint op aluminium van Zandvoort geplaatst. Een blikvanger van het verleden, heden en toekomst van Zandvoort. Het streven is dat de muur van 1 mei klaar is. Daarna is er een feestelijke onthulling van alle deelnemers en bewoners. Voor het opknappen van deze muur zoekt de gemeente mensen die willen helpen met het verven van de muur. Het Zandvoort Museum coördineert de metamorfose. U kunt zich aanmelden bij de beheerder Hille Jansen, e-mailadres h.jansen.zandvoort.nl of telefoneert u naar 06 134 27 heen. De kunstdeelnemers van de Blauwe Muur kunnen hun kunstwerk vooraf eind maart ophalen in het Zandvoort Museum. bar in Toledo, across from the depot. On a bar stool, she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams hungry for laughter and here ever after. I'm after whatever the other life brings. In the mirror, I saw him and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking. His big heart was breaking. He turned to the woman and said, You picked a fine time to leave me, Lucille. With four hungry children and a crop in times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. After he left us, I ordered more whiskey. I thought how she'd made him look small from the lights of the barroom hotel room. We walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I couldn't hold her, cause the words that he told her kept coming back time after time. You picked a fine time to leave me, Lucy. find time to leave me, Lucy. children a field. I've had some through some fine time to Van 14 tot en met 19 maart aanstaande openen ruim duizend locaties in zorg en welzijn hun deuren voor het grote publiek. Voor de vierde achtereenvolgende jaar voeren de grootste sectoren van Nederland campagne onder het motto Zo werkt zorg. In Zandvoort houdt AMI Ouderenzorg op zaterdag 19 maart een open dag. Volgende week zaterdag is de landelijke dag van de zorg en welzijn... en ook dit jaar opent AMI van 2 tot 4 haar deuren in zowel Huizen in de Duinen... AG Bodaan als Meerleven... In alle vestigingen zullen rondleidingen verzorgd worden... waarbij onder andere een appartement en de fysioruimte worden getoond. Daarnaast worden bezoekers geïnformeerd over de zorgdienstverleningsaanbod van AMI... over vrijwilligerswerk en over werken en leren bij AMI. Ook voor scholieren die op zoek zijn naar vakantiewerk... worden veel informatie verstrekt. buitenaardse wezens vaak groen afgebeeld. In science fiction boeken, die vanaf ongeveer 1900 verschenen, werden buitenaardse wezens, of martmannetjes, inderdaad vaak omschreven als groene, meestal op mensen lijkende wezens, zegt Tanja Weigaarde. Ze promoveert op ufo-mythologie aan de Universiteit Tilburg en is lid van het Surinaamse ufo-meldpunt. Vooral in de jaren 50, toen er een ufo-rage plaatsvond in Amerika... werden de kleine groene mannetjes, vaak met antennes op hun hoofd, een begrip. Ze verschenen in stripboeken, films en natuurlijk gewone boeken. Groen staat inmiddels symbool voor buitenaards. Maar de uitdrukking, groene mannetjes, wordt eigenlijk vooral gebruikt om ufo-verhalen belachelijk te maken, zegt ze. Maar waarom groen? De meest voorkomende verklaring is dat deze kleur staat voor alle menselijke huidskleuren en dus onaards is. Groene wezens komen in over het algemeen al eeuwen voor in volksverhalen, zegt ze. Alleen werden ze vroeger niet in verband gebracht met buitenaardse wezens. Soms waren het reptielachtige wezens. Dat verklaart misschien waarom ze groen zijn en niet blauw of roze. Tegenwoordig worden buitenaardse wezens trouwens niet meer zo vaak groen afgebeeld en zijn ze vooral kleine grijze wezentjes met een groot hoofd en enorme amandelvormige ogen. De ufo-meldingen, waarmee daadwerkelijk groene wezens zouden zijn gezien... zijn op een vinger van één hand te tellen, besluit Wijngaarden. onderzoek naar windmolens op zee. Heeft u een mening over de windmolens op zee? Vul dan de online vragenlijst in. Dat is de oproep die de Rijnsburgse toekomstige cultureel antropoloog... Mirike van Klaveren doet aan alle inwoners van de diverse kustgemeenten. In het kader van haar afstudeeronderzoek aan de Leidse Universiteit... onderzoekt zij hoe burgers aankijken tegen de voorgenomen plannen... tot uitbreiding en het verzet dat is ontstaan zijn kunstbewoners voor of tegen de windmolens en vooral waarom? Vraagt zij zich af. Om deze vraag te beantwoorden spreekt Van Klaveren zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en lokale politici. Het daadwerkelijke veldwerk doet zij in Katwijk, maar het onderzoek bestaat alle kunstgemeenten. Om zoveel mogelijk meningen te verzamelen heeft zij een online vragenlijst gemaakt. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid zijn of haar zegje te doen. Alle volledige ingevulde lijsten zullen in de resultaten worden meegenomen. Inwoners die hier aan meewerken maken kansen op een VVV-bon. De vragenlijst is tot eind maart beschikbaar en te vinden op www.katwijkwind.wix.com blog. Op dezelfde site houdt Van Klaveren tijdens de vooruitgang van haar onderzoek bij. De uiteindelijke onderzoekresultaten zullen rond de zomer bekend zijn. Heeft u enig idee of suggesties? dan kunt u ook een mail sturen naar katwijkwind.gmail.com. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as I'm a ghost. You can't see. If I could read your mind, love could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail, and you won't read that book. star who gets burned in a three way script. Enter number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark strong with chains upon my feet. The stories always end. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you left. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back.